12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het noorden van Syrië zijn zeker 30 mensen omgekomen door bomaanslagen. Een vrachtwagen vol explosieven ontplofte in de stad Kamlishli aan de grens met Turkije. Ergens anders in die stad ontplofte een motor waarin een bom was verstopt. De stad is grotendeels in handen van Koerdische milities. Strijders van Islamitische Staat hebben de aanslagen opgeëist. KPN en sportzender Fox Sports hebben ruzie. Volgens KPN wil Fox zijn belangrijkste voetbalzender in het standaard tv-pakket laten opnemen. Nu kunnen klanten nog kiezen of ze de betaalzender van Fox willen nemen en daar betalen ze dan ook extra voor. Als de voetbalzender standaard in het tv-pakket komt zijn alle klanten volgens KPN iets duurder uit. Vrijdag is er een rechtszaak over. De Fransman Michel Barnier gaat namens de Europese Unie onderhandelen over de brexit. Barnier is oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig eurocommissaris. Hij is aangewezen door voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Hij noemt Barnier een ervaren onderhandelaar... die kan zorgen voor een nieuw partnerschap met Groot-Brittannië. De Britten willen volgend jaar een verzoek indienen om uit de EU te stappen. In Emmeloord zijn vier auto's uitgebrand. Waarschijnlijk zijn ze aangestoken, want ze stonden niet naast elkaar geparkeerd. De politie onderzoekt de autobranden in Emmeloord en roept getuigen op zich te melden. En de twee schilderijen die zeven jaar geleden waren gestolen uit het Scheringa Museum zijn weer terecht. Het zijn doeken van Salvador Dali en Tamara de Lempitska. Ze werden meegenomen tijdens een overval op het museum in Spanbroek, dat inmiddels niet meer bestaat. De schilderijen waren in handen van een bende en een kunstdetective wist ze terug te halen. Er zou niet voor zijn betaald. Het weer dan nog, vanuit het westen bewolking en af en toe wat regen. Pas vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen het Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 6 kilometer na een ongeluk. De vertraging is ongeveer een kwartier.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 <laughs> Hallo Toetje. Goedemiddag Ro en goedemiddag allemaal. Hallo. Wat gaan we, allemaal doen? Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Um, in ieder geval het nieuws. En we hebben ontzettend veel leuke liedjes. En wilde nog iets tekst doen. Dus, uh, ja, moet nog even wat verzinnen, hè? Ja, dus eh, dat volgt nog. Verrassing. Nou, zullen we dan maar gewoon beginnen met een beetje muziek? Ja, lijkt me er strak van. Ja? Ehm, deze dame die heb ik ooit voor het eerst gezien. Eh, toen was ik een jaar of 16.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 Beetje een zuur liedje, vind je niet? Nou, ja, op zich van de lemon bedoel je. Maar ik moet altijd oppassen. Als jij de microfoon opzet, dan geef je nooit een seintje. Nee. En ik stel er mee te brullen, joh.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 Capsize. Volgens mij vond jij dit een ontzettend leuk nummer. Want je begon hem gewoon een beetje. Bijzonder goed intro vond je moet de luisteraars een beetje verwennen af en toe, hè? Ja, mee eens. Oh, je ging nog wat zeggen. Ik denk, ik draai er vast in. maar jij hebt je mond vol. Au. Strandtong. Tom, zeg je dat nou? Tong en tanden. Ja. tong en tanden. Hiervoor hoorde je Forever Autumn van Justin Hayward. Mooie stem, mooie stem. Mooie muziek ook. Eh, eh, komt uit de Moody Blues vandaan. Weet je die nog? Moody Blues? Ja, zeker. Moody Blues, ja. Eh, leuke, leuke nummers allemaal. We gaan verder met Carol Emerald. Night Like This. You dames. Het levende bewijs dat het af en toe wel nuttig is om een filmpje op YouTube te zetten. Doet heeft het ook een keer gedaan. <laughs> Maar dat was niet zo succes. Nee, ze stonden ze met een dwangbuis voor de deur. Met een dwangbuis, nog wel. Weet je het zeker, een dwangbuis? Dat deel heb ik gemist. Eh, echt waar? Ja. ja. Ik mis altijd leuke dingen geeft niks. Er zijn genoeg andere leuke dingen die je meemaakt. Meneer Rock'n'Roll, Amy McDonald. Jimmy McDonald. I wish I knew Mr. Rock'n'Roll. Nou, jij bent met deze mister getrouwd, dus daar heb je niet zoveel aan, hè? <laughs> ja, je bent veel, maar geen rock'n'roll. Nee, dat nee, niet. eens. nee, nee, helaas, sorry. Jam wel. Yeah. Town Called Melis. Jam. Town Cold Melis. Maar we moeten eens kijken of er nog wat in Zandvoort gebeurd is. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Onze eigen Toetje. Jawel. Um, ik begin inderdaad wel iets met nieuws uit Zandvoort. Um, alhoewel, het is niet echt meer nieuws. Ehm, er ligt eh, al een aantal dagen, zo niet weken... Eh, heel vaak een zeehond op ons strand te chillen. <laughs> die komt daar om uit te rusten en die ligt daar dan heerlijk in het zonnetje... lekker uh, is niet van iemand die zijn hond kwijt is. <laughs> Voor zover ik weet niet, nee. Nee, dus ehm, het is wel een waarschuwing op zijn plek. Zorg dat je je hond aangelijnd hebt als je die niet onder de pijl hebt staan. Dat is wel prettig. Kortom, alle honden aangelijnd, alsjeblieft. Nou, ja, dat is eh, misschien nog wel een goede optie ook. Ehm, het is vakantietijd. Eh, en dat vindt de wijkagent Robin Hogevorst uit Heemstede ook. En hij geeft een aantal tips dat als je op vakantie gaat... Eh, koop dan een tijdschakelaar. Eh, je kunt dieven op het verkeerde been zetten door het licht s'nachts aan te laten springen... en deze ook weer uit te laten gaan als het bedtijd is. Zo geef je ze het idee dat je niet op vakantie bent. Tip 2. Laat de buren de hele woning in de gaten houden. Vaak spreken de buren eh, af om de voordeur in de gaten te houden... maar laat ze ook de achterdeur of de ramen even checken. De derde tip is vieze kopjes op tafel te laten staan. Ik heb daar moeite mee hoor. Vieze koekjes? Ja, vieze kopjes. Dus echt gebruikte kopjes. Alsof een inbreker... Gebruikte koekjes? Kopjes. Oh, kopjes. Kopjes. kopjes. Alsof de inbrekers vanaf de eh, buiten gewoon in het kopje zouden kunnen kijken. Zet daar gewoon schone neer. Dat kan toch ook? Maar goed, in ieder geval, laat kopjes op tafel staan. Zo lijkt het alsof je gewoon thuis bent. Nog een vierde tip. Vraag buren om af en toe eens een tas in de woonkamer te verplaatsen. Hierdoor lijkt het ook alsof het gewoon bewoonbaar is. En tip 5. Wees alert bij buren op een takje tussen de voordeur. Dat is een slimme truc die de dieven gebruiken om te kijken of je lang van huis weg bent. Ze plaatsen een takje tussen je deur en als ze de volgende dag of de dag daarna langskomen en ze zien dat hij er nog zit, ah, dan is de kans groot dat je inderdaad op vakantie bent. En de laatste tip die hij heeft is... Eh, zet je caravan niet te lang voor de deur als je binnenkort op vakantie gaat. Dat is gewoon een open uitnodiging voor onze inbrekers. Dan hebben we nog van Dalen die vannacht in Haarlem met zwaar vuurwerk... een voordeur van een woning hebben opgeblazen. Het zou je toch gebeuren, zeg. Door een enorme klap werd de brievenbus uit de deur geslagen... en die kwam 30 meter verderop weer terecht... Dat gebeurde omstreeks 4 uur 20, dus bijna half vijf vannacht... aan een huis aan de Muiderslotweg in Haarlem-Noord, meldt de politie. Toen agenten bij de woning aankwamen, zagen ze dat de deur zwaar beschadigd was. Ook in de gang achter de voordeur was een schade ontstaan. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar de politie doet nog onderzoek.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 Middag valt de eerste regen in het westen ehm, en de regen breidt zich uit in de loop van de middag over de rest van het land. Verder landinwaarts wordt de neerslag buig van karakter. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden vlak aan zee tot 23 graden in het oosten van het land. De zuidwestenwind is matig aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht is er veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Er staat een zwakke wind, overwegend uit de richtingen tussen noordwest en zuidwest dat kan je ook alle kanten mee op, hè? Ja, ja, niet zo veranderlijk als het weer. <laughs> Geweldig. Nou, dat was het eventjes voor nu. Dat was hem helemaal? Ja, ja, Hebben we nog een agenda, of niet? Eh, nee, die heb ik nog niet gevonden. Maar die doen we ook meestal op vrijdag. Hè? Oh, oké. Dus we doen de agenda op vrijdag. Ja. Zo teleurstellend allemaal. <laughs> Ehm, ik was wel blij dat ik nieuws had gevonden, want het is eh, vakantietijd. Dus op de een of andere manier blijft dat ook een beetje Zeg je nou dat het antwoord saai is? Ehm, nou, dat niet. Hmm. Zeker niet. Maar er is niet iets nieuws waarvan ik denk, wow, dat is schokkend. Ah, oké. Dus ja. hey, we gaan eh, verder met eh, Demasiado Corazon, Mink te veel. Een woordje buitenlands, joh. Ah, je kan dat. Mink de Vil. De meesten die kennen die nog wel van eh, de Spanish Troll. Heel ander type nummer. Ken je dat nog? Niet echt, nee. Verbaast me ook niet hoor. <laughs> vraag je dat nog? Hij vroeg het ook niet aan jou. Ah, oké. Meteen aangesproken, bolle. Ja, eigenlijk wel. U vindt dit grappig, vijf minuten. ik zit er de hele dag mee. <laughs> Oh. je ziet er ook heel slecht uit. Ja, wel hè. 106.9 De Bengals. Oh, sorry. De Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Nog leuk. Blijft een lekker nummer dit. Lekker swingen. festival nog best wel aardig om aan te doen. Goed, we gaan verder met de volgende. <laughs> de Doobie Brothers. Listen to the music. prijsvraag nou? Ja, ehm, de eerste prijs is gevallen en kan daarom niet worden uitgereikt. Oftewel, we hebben hem even niet. Klachten kunt u indienen bij Toet Kraaienstein. En die vallen dan gewoon net als de prijs zo weg ik wou net zeggen, zij luistert Tony.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 <laughs> Nee, dat klopt. Nou, we doen ons best, zeg maar. We zijn blij met de tips. Hè? Ja, hoe oh, is dat? Um, dans jij nog wel eens? <laughs> Alleen als het heel donker is. Oh, oh oké. Ja, ik knap ook ontzettend op in donker. Zo. radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Dan rollen we alweer naar het einde van uh, het eerste uur. Ja, het vliegtuigje passeren. Zelfs Bruce Springsteen kan de eh, nieuws- en de reclameboodschappen niet tegenhouden. Dus we zien nu weer aan de andere kant. We zijn snel weer terug, toch?